7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De politie in Tilburg heeft bij het binnengaan van een pand in de stad... twee waarschuwingsschoten gelost. In het gebouw waren veel mensen aanwezig... die weigerden te luisteren naar de bevelen van de politie, zegt een woordvoerder. Daardoor ontstond een dreigende sfeer. Na het tweede waarschuwingsschot werd er wel naar de agenten geluisterd. Alle aanwezigen zijn gefouilleerd, maar voor zover bekend is niemand aangehouden. In de Utrechtse wijk Overvecht heeft de politie gisteravond 23 mensen aangehouden. In de wijk gold een noodbevel nadat politiemensen en auto's waren bekogeld met stenen. Rond middernacht was het weer rustig in Overvecht. Op Sint Maarten gaat vanaf vandaag een groot deel van het uitgaansleven op slot. Alle discotheken, bars en koffiehuizen moeten tot eind van de maand dicht. Alleen restaurants mogen open blijven tot 10 uur s avonds, heeft de minister van Toerisme en Economie bekendgemaakt. Volgens haar kent Sint Maarten een erg zorgwekkende stijging van het aantal coronabesmettingen. Afgelopen week namen de besmettingen toe van 74 naar 150. De minister stelt dat overheidsingrijpen daardoor noodzakelijk is. Vanwege een toename van het aantal coronagevallen geldt sinds middernacht code oranje voor negen nieuwe Europese gebieden. Het gaat om Brussel, Parijs, Marseille en een aantal regio's in Spanje, waaronder Madrid, Mallorca en Ibiza. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt niet noodzakelijke reizen daar naartoe af. En mensen die terugreizen naar Nederland krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Het weer, eerst hier en daar nevel of mistbanken, daarna zonnige perioden. Later ook stapelwolken en het wordt 26 tot 31 graden. In de loop van de middag en avond volgen vanuit het zuidwesten weer enkele stevige regen- en onweersbuien...